Kees Groot met het NOS-journaal. FIFA-president Sepp Blatter zegt dat hij blij is met de onderzoeken... door de Zwitserse en Amerikaanse justitie... naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Hij reageerde voor het eerst op de arrestatie van zeven FIFA-officials... vanmorgen in Zurich. Volgens Blatter is het een ondersteuning van de maatregelen... die de bond al heeft genomen tegen corruptie. De ethische commissie van de FIFA heeft elf officials voorlopig geschorst... onder wie de zeven arrestanten. De Europese voetbalbond de UEFA dreigt het aanstaande FIFA-congres te boycotten. De UEFA wil dat de verkiezing van de voorzitter vrijdag wordt uitgesteld. De burgemeester van Haaksbergen wil graag aanblijven, ondanks fouten die zijn gemaakt bij het verlenen van een vergunning voor de demonstratie met een monstertruck. In een verklaring aan de gemeenteraad zegt burgemeester Gerritsen dat hij geen persoonlijke verwijtbaarheid voelt voor het ongeval met de monstertruck, waarbij vorig jaar september drie doden vielen. Er zijn volgens Gerritsen wel fouten gemaakt onder zijn bestuurlijke verantwoording. De burgemeester biedt daarvoor zijn excuses aan. Hij laat het aan de gemeenteraad van Haaksbergen over of die met hem verder wil. VND en de vakbonden gaan weer met elkaar overleggen over de loonsverlaging die de winkelketen wil doorvoeren. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. De rechtbank besloot in februari dat VND de lonen niet zomaar mag verlagen. VND ging daartegen in beroep. Volgens de bonden is er onder het personeel weinig draagvlak voor een loonsverlaging. VND wil de lonen met bijna 6% terugschroeven om op jaarbasis zo'n 10 miljoen euro te besparen. Het weer, vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt 14 tot 18 graden. Vrijdag vallen er vooral in het westen en noorden enkele buien.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 Transcrição e Marlene Wales, No Woman, No Cry. Goedenavond, je luistert naar uh, eh, ZFM natuurlijk. En wat doen wij vanavond? Reggae, reggae, reggae. Tot 11 uur. Hoop dat je het leuk vindt. Heb je nog verzoekjes? Stuur ze maar in. En heb je geen verzoekers? Nou, dan luister je er lekker mee. South Africa. En zoals jullie misschien wel weten, eh, Ruud Gullit eh, die zong eh, daar ook op mee. Althans, hij zong op mee. Ja, South Africa. Maar ja, het is wel meezingen natuurlijk. We hebben een, een, verzoekje, ja. En dat komt uit Zandvoort zelf. En die vraagt om een Yellowman. Zijn er maar weinig die ervan gehoord hebben. En jullie gaan er veel meer van horen. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. you understand? London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them to London cool I never get a woman, white woman push them dog in a pram, dog and post, a wear raincoat, na feel laugh, na be take it for a joke. London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them car down in Jamaica, you know a summer. But in a London, a pure winter. Every morning me get up wearing windbreaker. Me no want catch pneumonia. London cool, repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them London cool. Repeat again, tell it to them car. Jamaica pass, I want hear you. London pass, I want hear you. Richland Passy, I want to hear you. Say Birmingham Passy, I want to hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me now, star. I would have love live a land and live white people life. Jive BMW and a jive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice. But me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, take me home. Country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road. London cool. Ribbit I get a little to them London cool. Ribbit I get a little to them London cool. Ribbit I get tell it them car. Down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a fear winter. Every morning me get up with windbreaker. Me no want catch no more now. London cool. Ribbit I get a little to them London cool. Ribbit I get a little to them car. Jamaica pass I want hear you. Liverpool pass here, I want hear Manchester pass here, I want hear you. Miss London pass here, I want hear you. Brixton pass here, I want hear Take me home, country road, to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Ja man, Jello man. Je luistert naar ZFM met uh, de Reggae Eve. En eh, ik zie dat dat weer hartstikke druk is natuurlijk. Dus ik wil even speciaal uh, welkom heten aan eh, de volgende mensen. Ach, wat zijn er zoveel. En ik heb maar twee uurtjes. In ieder geval de clan van Fonk en Heutsy. Nederland, Duitsland. En natuurlijk Zwitserland luistert ook natuurlijk, hè. <laughs> Canada. Ook hartelijk welkom. En uh, in van Bob Marley. Ik ga mijn best doen, maar ja, zoals ik zeg, ik heb maar twee uurtjes. we gaan ons best doen. En dat was trouwens Hamilton, hè? Hamilton in, uh, in Canada, geloof ik, hè? Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them take me home. Country road to the place I belong. Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. London cool, Rivita get a little them London cool. Ribita get a little them land and cool. Ribita get a little them to land and cool and never get no woman. White woman push them dog in a pram, dog and post. I wear raincoat, me fi laugh, me fi take it for a joke. Land and cool. Ribita get a little them land and cool. Ribita get a little them car. Jamaica pass, I want hear you. Jamaica pass I one hear yo. Come me say Jamaica island in the Caribbean. Jamaica produce a lot of champion. Say like Bob Marley, Peter Metro, Yellow Man, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice. Whoa. Zandvoort, het kleine Jamaica van Nederland. Whoa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, man En blauw is hij niet hoor. No way. Volgende nummer is een, een eh, request. Een, uh, ja, het Vonkenboer, hè. Stop the train, Pieter Tosh. Komt ie hoor. Stop the train. Peter Tosh, Stop the Train. En dat was eh, ja, speciaal voor, uh, eh, Vonkenboer en Vonkenboer Design. Hè. dat is ook wel erg van bekend, geloof ik. En ik krijg net een berichtje dat eh, Uden luistert en Katwijk luistert ook. En ja, dan u zeggen van ja, maar wie is, wie is Kat, Katwijk of wie is Uden? Dit is Uden. Wat zeg je nou? Dat zeg je nou, want dat hoorde ik niet.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 Give me the music, make me jump and from. It a go done. touchy on the left hand side. Pass the touchy left hand side. Wat een warme klanken, Willem. Hahaha, <laughs> ja hè? Paas Ducci, Musical Youth. En ja, dat kennen jullie natuurlijk ook allemaal wel. Eh, ik krijg een verzoek uit, eh, uit eh, Canada. En het zijn Nederlandse mensen, maar zij spreken geen Nederlands helaas. maar dat geeft allemaal niks. Dan gaan we even wat doen. Een special request from Canada. Cynthia, ehm, you asked for the, the, song Jamming of Bob Marley. But um, I will make it good with you with Turn Your Lights Down Low later this show because I have so many uh, requests and uh, my head is uh, is banging now. <laughs> okay, but um, just be patient, okay? Je luistert naar ZFM, de niet reggae nacht, was het maar zo. Reggae Eve, UB40. till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind, wherever you may be. I surely nou, nou, Lokkie, kalm hè? red red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel a million dollar when you just in me hand. Red, red wine, you make me... Oh, Red Red Wine, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En volgens uh, Insiders, uh, we weten allemaal natuurlijk dat uh, Ali Campbell... dat hij weer terug is bij bij, uh, bij 40 natuurlijk. En, daar komt het, 30 juli, het Woodstock Festival in Bloemendaal. Ik zou zeggen, hou gewoon de website een beetje in de gaten van uh, Zandvoort Bruist enzovoort. En uh, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Toch wel? Ja. Nou ja, zoals de kijkers gezien hebben, zit ik hier niet alleen. Niet dat ik schizofreen ben. Nee, nee, nee, dat ben ik niet. Maar ik heb een, een, een, gast en die wil gewoon eens even kijken van... God, hoe, hoe werkt dat nou? En wie is Willem Bruist? En wat voor muziek draait hij? En dus ik zeg, uh, dag Ingrid. Ik, uh, ik zie dat je al helemaal geïnstalleerd bent, ook nog. Zeker weten. Oké. De koffie is goed. Wat zeg je? De koffie is goed. De koffie is goed. Ik had de verkeerde schuif openstaan, maar eh, hij, staat, <laughs> hij, hij, staat nu goed. Ja, de koffie is zeker goed, alleen ja, de bitterballen. We missen de bitterballen van Anytime natuurlijk. Moet we er even nuf bellen? Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of ze dat, of ze dat wel, wel doen, Koffie Nuf. Nee, nee, nee. Maar in ieder geval, uh, Barbara van... Eh, nee, Mar, sorry. Mar, ja. Mar is dat, hè, van, uh, van Café Neuve. Mocht jij de bitterballen nog warm hebben, zeg, stuur ze eventjes deze kant op. we gaan nog eventjes een stukje muziek draaien, Ingrid. Dan praten we zo meteen eventjes verder. Nou, gezellig. Ja, en dan, dan gaan we daarna maar eventjes een kopje koffie drinken. Als je zelf een verzoekje hebt, dat, dat is goed natuurlijk. Wel eventjes aangeven natuurlijk dan, hè? Komt in orde. Oké. <laughs> Oké, je luistert naar ZFM met eh, Reggae Eve. Mijn naam is Willem Bruist. Mick Jagger natuurlijk, hè. Ik, eh, ik heb een, eh, een verzoek. En, eh, dat is niet zomaar een verzoek. Dat is een, een request. Ik hoor mezelf wat raar. Ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf nog steeds. Nu hoor ik mij niet meer. Ja, twee microfoons staan nu open. Het is een verzoek helemaal vanuit Canada. De plaats, helaas... ja, sorry, het was Hamilton of zo, maar... Dat maakt niet uit. Ik spreek Nederlands. En Canadezen die kunnen alles, maar Nederlands verstaan, dat gaat niet. Ik zie dat ze dat wel kunnen. <laughs> Oké, ehm, ik zal het in Engels doen. Uh, ja, U zegt me net al zwaaien trouwens. Dat was dus even richting eh, Canada, waving. Oh, heer. En ehm, they have an, eh, a request for Bob Marley and they ask for jamming. But uh, I can do it later, maybe another time. But for now I have another song for you.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 Je luistert naar ZFM. Het station uit Zandvoort. Zandvoort aan hè? Dat zeggen de Fransen ook wel, geloof ik. Of waren er nou de Duitsers? Waren ook Canadezen trouwens. Alhoewel een Canadees spreekt of Frans. Ik weet het allemaal niet meer. Ik las er eventjes een eh, koffiepauze in. Hier, natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Het volgende nummer is een nummer van uh, eh, 96 Degrees. Nee, zo heet het nummer natuurlijk. Van de Third World en... Eh, het is al eh, een, een, een nummertje van, uh, nou het zal zijn, acht minuten. Een mooie intro, ik wil hem jullie niet onthouden. Dus, eh, en het kan allemaal nog net, we hebben maar twee uurtjes. Volgende keer draaien we de nacht van, van de reggae. En dan heb je zeven uur lang alleen maar reggae. Nu eerst eventjes koffie. <laughs> <laughs> <laughs> koffie, willen? Ja, doen het toch eens even rustig. 96 degrees. Before you, I come with my representation. You know where Rasta coming from, yes. Caught me on the loose, fighting to be free. Show me a noose on the cotton tree. Entertainment for you. You know it's martyrdom for me. 96 degrees in the shade. Thank Santo Domingo, Third World, 96 Degrees. En eh, ik zie dat Amerika er ook weer aanwezig is. Irving, Texas, een hele fijne avond. En dan voor jou, eh, die kan speciaal One Draw, Rita Marley. Ja man, high, Rita Mali met het nummer One Draw. Ja, het gaat allemaal <laughs> heerlijk zo jongens. We hebben nog steeds eh, een gast hier, Ingrid. Nog steeds, je zit er nog steeds. Wacht even, ik zet, ik zet hem weer even... Oh, zal ik hem even openzetten weer? Zo eens even, even kijken, probeer eens. Het wordt tijd, Willem. Ja, sorry, ik laat je ook maar, ik laat je maar gewoon zitten. Dat maakt ook allemaal niet zoveel uit, maar... Maar goed, ik vind het leuk dat je bent. Dat je ook eens kan zien eh, hoe, het allemaal, eh, hoe het allemaal werkt. Ik vind het ook leuk. Je bent een, een bekende verschijning in, in, in Zandvoort toch wel, denk ik? Zeker weten. Geboren en getogen? Niet helemaal. Niet helemaal? Nee. Ja, maar Vader wel Zandvoorten, ik woon hier vanaf mijn zeventiende. Ja, maar dan, is, ja, dan telt het wel hoor. Ja, Zeker ja, weten. Ja, ja, ja, Want ik bespeur geen accent bij jou, dus... Nee. Ja, heel, heel, heel Ik kom niet uit het oosten, hè? Hoezo? <laughs> nou ja, goed. Maar ik vind het leuk dat, eh, dat jij er interesse eh, in hebt eh, in, het, in het radiogebeuren. En wie weet wat voor gevolgen dat heeft. Je weet maar nooit. Nee. Ik zal eventjes, eventjes, naar, de, eventjes naar de luisteraars in Canada. Uh, for Canadian people, the blessing people in Canada. Excuse me, we are talking the Dutch language. And um, I will start next week with Dutch, Dutch lesson number one. And that's especially for, Cynthia and... Oh my god, I forgot the name. Oh my god. Ja, en eh, let me see. Uh, oh, god, oh god, oh god, oh, god. Jen, yes. <laughs> Jen en Joke, oké. Okay. we will do that and we will start next week. And in December, you get your, your, certificate, your diploma. name it you want. Oké, okay, ehm, Ingrid, ik gooi dan nog even een plaatje. Want we hebben een verzoekje van een... dat is ook een bekend gezicht bij ZFM is dat. En dan is Sander. En Sander die wou eh, No Woman No Cry horen. Nou, dat ben te laat eigenlijk, want die hebben we al gedraaid natuurlijk. Die begonnen wij, uh, even kijken, daar begonnen wij direct als eerste al mee. En dat is eh, tien nummers geleden. Tien nummers, nog maar jongens, ik heb er maar tien nummers gedraaid. Maar de volgende is voor jou en deze gaat ook naar, naar Duitsland. tijd weer te verpraten natuurlijk. Maar dat, dat geeft wel helemaal niks. Want eh, ja, Martijn komt ook al binnen. En Martijn die zegt, ik ga hem eens even pakken. Ik wil niet weten wat hij gaat doen. Wat ik wel ga doen, ik ga de night nurse bellen. Gregory Isaacs. Tell her try your best just to make it quick.